in Boekraat met het NOS Journaal. Bij drone-aanvallen op de Oekraïnse stad Kharkiv... zijn volgens de autoriteiten zeker vijf mensen gedood en vijf gewond geraakt. Drie doden waren reddingswerkers die een appartementencomplex doorzochten... na een eerdere aanval en omkwamen toen het gebouw opnieuw onder vuur werd genomen. In totaal zou Kharkiv door zeker vier Russische drones zijn aangevallen. Een van de aanvallen heeft een brand veroorzaakt... en een andere verwoestte een deel van een gebouw. Gemeenten die zijn gestopt met het opvangen van zogenoemde derde landers... hebben dit rechtmatig en juist gedaan. Dat schrijft staatssecretaris Van den Burg. Derde landers zijn mensen die in Oekraïne woonden toen de oorlog uitbrak en wegvluchten... maar niet de Oekraïense nationaliteit hebben. Hun recht op opvang in Nederland verviel deze week. Dinsdag oordeelde de Raad van State dat zes derde landers hun recht op opvang behouden... in afwachting van een Europese uitspraak. Maar volgens Van der Burg heeft het oordeel van de Raad van State geen gevolgen voor andere derde landers. De loonstijgingen in Nederland vlakken af. De cao-lonen waren in het eerste kwartaal van dit jaar 6,8% hoger dan een jaar geleden, heeft het CBS berekend. Dat is iets minder dan de loonstijging in het laatste kwartaal van vorig jaar, die met 6,9% de hoogste stijging was in 40 jaar. Een omstreden wet tegen haatzaaien in Schotland... heeft binnen een paar dagen al ruim 3000 meldingen bij de politie opgeleverd. De meeste meldingen gaan over uitspraken van een politicus in 2020... toen de wet nog helemaal niet gold. Tegenstanders van de wet zeggen dat hij de vrijheid van meningsuiting inperkt... en ze vrezen dat de politie er te veel extra werk bij krijgt.